De hoofdverdachte in de liquidatiezaak is zelf doodgeschoten, Ali Akun. Volgens het OM gaf hij opdracht tot een aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld. Maar de rechtbank sprak hem vrij. Na zijn vrijspraak was Akun naar Turkije vertrokken. In het hoge beroep van de liquidatiezaak, dat loopt nu, heeft kroongetuige Fred Ros belastende verklaringen afgelegd over Akun en ook over de andere hoofdverdachte Dino Sorel. Fysiotherapeuten en logopedisten klagen over de zorgverzekeraars. Die zouden de voorwaarden dicteren voor de contracten. En als, zorgverzeker... Pardon, als zorgverleners niet tekenen, krijgen ze geen contract en dat kan grote gevolgen hebben. Patiënten krijgen dan nog maar een deel van de behandeling vergoed en velen stappen dan over naar een praktijk waarmee de verzekeraar wel een contract heeft. Er wordt vooral geklaagd over Achmea, dat is de grootste zorgverzekeraar. Bij een zelfmoordaanslag bij een legerbasis in het zuiden van Bagdad zijn opnieuw tientallen doden gevallen. Ze behoren tot een Soenitische militie die zich verzet tegen de opmars van terreurgroep Islamitische Staat. Bij een andere aanslag in Irak, ten noorden van Bagdad, vielen vandaag zes doden. Het weer, het wordt droog en het klaart op. Morgen is er minder wind en af en toe zon, maar er kan nog steeds een bui vallen.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 soldiers in a row with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. oh, Akita, you will never know. anything about my home. I never know how good it feels to hold you.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 You took my dreams from me when I first found you. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around mistake was misty in the morning, love. Oh, how I miss December. The friendship penny opens up to kiss the salty air. I know you're getting ready for the office. I suppose he's still there. in America is cold. And I just keep growing over. I wish I could have known that I would love to leave love in alone. I've learned something of love. I wish I'd known before you left me. But it's funny how you don't know what you've got until it's gone. And I hope you're getting all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with you. sun. I wake into the sadness of the rain. I'm making love to strangers. And wishing I'd known. Yeah, 40. 34. ZFM wenst je fijne dagen. 28. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. De straf die ik verdiende zit ik uit. Ik sta voor onze zin, maar dat had toch geen zin. Want jij je mij zo snel kunnen vergeten? Waarom zit er nu een ander op een stoel? Ik ben zo eenzaam hier, in die koude keelcel. Kun jij nu niet begrijpen wat ik voel? Nu zit je bij de kerstboom met een ander. De kinderen die zingen stille nacht. Ja, stil zal ik voor mij zeer zeker wezen. Met niets wat mijn verdriet verzacht. Mijn medemensen krijgen een pakketje. Met de kerstwens van er komt toch al iets thuis. Ik kreeg het mijne niet, dat doet me veel verdriet. Niet welkom zijn in je eigen huis. Misschien mag ik me piek. Ik voel me zo alleen. Ach, waar moet ik straks nog heen? In gedachten hoor ik muziek. Ik zit hier heel alleen kerstfeesten te vieren.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 stuur u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De film The Interview is ook tegen betaling op internet te zien. Gisteren werd bekend dat de film in een paar honderd bioscopen te zien is vanaf morgen. De première was eerst voor onbepaalde tijd uitgesteld vanwege bedreigingen door hackers. Die interview gaat over een complot om de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un te vermoorden. Toen Sony de film aankondigde werd het bedrijf gehackt. En er werd gedreigd met aanslagen tegen bioscopen die de film zouden vertonen. Deskundigen denken dat Noord-Korea daarachter zit. Geldtransporteur Brinks, Brinks Nederland gaat zelfstandig verder. De Nederlandse tak van het Amerikaanse bedrijf kwam in moeilijkheden... toen Brinks zijn belangrijkste opdrachtgever, de Rabobank, als klant verloor.